Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een Nederlandse man is in Canada door een jury schuldig bevonden in de zaak Amanda Todd. Dat meisje van 15 maakte in 2012 een eind aan haar leven... nadat ze door de man was afgeperst met naaktfoto's. Aydin C. is schuldig bevonden aan onder meer afpersing en het bezit van kinderporno. Welke straf hij in Canada krijgt, wordt later bekend. De man werd in 2018 in Nederland al veroordeeld tot bijna 11 jaar cel... voor zijn rol in een internationale misbruikzaak. Natuur- en milieuorganisaties willen niet met het kabinet onderhandelen over de stikstofdoelen. Een van de doelen is dat de totale stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd moet zijn. Onder andere Greenpeace, het Wereld Natuurfonds en Natuurmonumenten zeggen tegen Nieuwsuur dat dat doel absoluut niet kan worden afgezwakt. Binnenkort mogen ook natuurorganisaties met bemiddelaar Johan Remkes en het kabinet praten over de stikstofaanpak. Greenpeace zegt dat ze aan tafel zitten om mee te denken en niet om water bij de wijn te doen. De Palestijnse autoriteiten zeggen dat op de Gazastrook in totaal 24 mensen zijn omgekomen sinds het begin van de Israëlische bombardementen. Onder de doden zouden zes kinderen zijn. Volgens Israël zijn er op de Gazastrook ook doden gevallen... doordat een Palestijnse raket verkeerd terecht kwam. Vanuit Gaza zijn sinds gisteren honderden raketten afgevuurd op Israël... maar een groot deel daarvan is onderschept. Aan de Israëlische kant worden geen doden gemeld. Egypte heeft aangeboden om te bemiddelen. In de eredivisie heeft RKC thuis met 2-2 gelijk gespeeld tegen FC Utrecht. De club uit Waalwijk stond in de rust met 2-0 voor... maar in de tweede helft scoorde Bas Dost twee keer voor Utrecht... waardoor beide clubs een punt pakken. Eerder op de avond won PSV thuis met 4-1 van Emmen. Cambuur Excelsior werd 0-2. En Ajax won met 3-2 uit bij Fortuna Sittard. Het weer vannacht helder, het koelt af naar een graad of 10.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 hoofdletter Z van Zon, mundo encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un vacilón Oh Dios, cuando más me divertía, y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz viene escucha. Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba. un lado al mundo a la Todo el mundo está en la buena, pero en la mala.